omdat er huizen en scholen in de buurt van de snelwegen liggen. Astronaut André Kuipers noemt zijn landing van gisteren pijnlijk en niet comfortabel. Hij zei in een interview dat hij misselijk en duizelig wordt als hij te veel beweegt. Verder moet hij opnieuw leren lopen. Op dit moment vliegt Kuipers naar de Amerikaanse stad Houston. Daar wordt hij in de loop van de dag herenigd met zijn vrouw en kinderen. Het weer, het is droog met vanochtend overwegend zon. Vanmiddag lichte bewolking en ongeveer 22 graden. Morgen neemt de bewolking toe en kan er in het westen wat regen vallen. Temperatuur loopt dan iets op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Juri Stubitski met het NOS-journaal. In Spanje is uitgebreid gevierd dat het nationale elftal Europees kampioen voetbal is geworden. In Madrid en andere steden gingen honderdduizenden fans de straat op. Spanje won gisteren met 4-0 van Italië en is het eerste land dat de Europese titel prolongeert. De Spaanse premier Rajoy hoopt dat de overwinning de Spanjaarden even afleidt van de economische problemen in het land. De kandidaat van de oppositie in Mexico lijkt de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Het is Enrique Peña Nieto van de Institutionele Revolutionaire Partij. Hij zou 40% van de stemmen hebben gekregen. Veel Mexicanen zijn teleurgesteld in de huidige president Calderon, omdat hij de strijd tegen het drugsgeweld niet goed aanpakt. Peña Nieto wil meer aandacht voor andere problemen dan drugsgeweld. Vanaf vandaag mag op drie stukken snelweg weer 100 km per uur worden gereden in plaats van 80. Het gaat om de A13 bij Overschie, de A12 bij Voorburg en de A10 West bij Amsterdam. Tien jaar geleden werd de maximumsnelheid daar nog verlaagd naar 80 om geluidsoverlast en luchtverontreiniging te verminderen. Maar volgens verkeersminister Schults van Hagen heeft de verlaging nauwelijks effect gehad. Amsterdam, Rotterdam en Voorburg vinden het harde rijden.